Jobboot met het NOS-journaal. In de Amsterdamse 30-jarige man uit Gouda opgepakt. Hij zit vast op verdenking van het bezit en verspreiden van kinderporno. De politie kwam hem op het spoor omdat hij heeft gechat met de hoofdverdachte in de zedenzaak Robert M. Die meer dan 80 misbruikgevallen heeft bekend. De Gouwenaar heeft bij twee jeugdorganisaties in Brabant gewerkt. Vooralsnog is niet gebleken dat hij daar kinderen heeft misbruikt. Vorige week was er ook een arrestatie in de zedenzaak. Toen werd een 51-jarige man uit Kudelstaart opgepakt. Op de stranden in Zuid-Holland en Zeeland zijn gisteren acht dode bruinvissen aanspoeld. De eerste hulp bij zeezoogdieren zegt dat er nog nooit zoveel dode bruinvissen op één dag in Nederland gevonden zijn. Zes van de acht bruinvissen spoelden aan in Zeeland. In totaal zijn daar sinds vorige week 15 dode bruinvissen gevonden, meer dan in vorige jaren. Er is nog steeds geen actieplan voor de rivier de Eems. Vier jaar geleden beloofde toenmalig minister Verburg dat zo'n plan er zou komen. In de noordelijke grensrivier kunnen grote delen van het jaar geen dieren leven omdat er te veel slip in zit. Dat komt doordat de Eems voortdurend wordt uitgebaggerd om de doorvoer van grote schepen mogelijk te maken. Milieuorganisaties in Nederland en Duitsland willen dat de Eems schoner wordt. En Nederland heeft de rivier aangewezen als beschermd natuurgebied. De otter is weer terug op de Veluwe. Bij wateren ten westen van Zutphen heeft het waterschap Veluwe mest en andere sporen van de otter gevonden. Het is voor het eerst sinds 1988 dat het dier weer op de Veluwe is, zegt het waterschap. Dat zou vooral komen doordat het water er een stuk schoner is. Een kleine tien jaar geleden zijn in Overijssel otters uitgezet. Die verplaatsen zich nu door de IJsselvallei naar de Veluwe. En dan nog het weer. Vanmiddag geregeld buien met kans op onweer. Ook af en toe wat zon. Temperatuur vandaag rond 19 graden. Morgen eerst buien, daarna opklaringen. Het wordt morgen ongeveer 18 graden. Dit was het. Dit is Bakker van de ANWB. Er staan files op de A15 vanuit Rotterdam naar Europort bij Rotterdam-Charloes 2 kilometer.